En nu wordt achter gesloten deuren al een paar uur overlegd over een gezamenlijke verklaring. Verscheidene landen hebben de actie veroordeeld en eisen een onafhankelijk internationaal onderzoek. Ook riepen ze Israël op de blokkade van de Gazastrook op te heffen. De VS, een trouw bondgenoot van Israël, was milder. De Amerikaanse vertegenwoordiger riep op tot een transparant onderzoek door Israël zelf... Bij de actie van het Israëlische leger op het schip kwamen zeker negen mensen om het leven. De oliemaatschappij BP treft op de bodem van de Golf van Mexico voorbereidingen om een kap over de lekkende oliebron te zetten. Daarmee zou een deel van de olie kunnen worden opgevangen en naar de oppervlakte kunnen worden gebracht. Op zijn vroegs morgen kan met de plaatsing van de kap worden begonnen. De hoogste openbare aanklager van de Verenigde Staten brengt vandaag een bezoek aan Louisiana. Hij bekijkt of BP wetten heeft overtreden. President Obama praat vandaag op het Witte Huis met de voorzitters van de commissie die de milieuramp onderzoekt. Bij de rechtbank in Amsterdam begint vandaag de rechtszaak over het gifschip Probo Koala. In juli 2006 bood de huurder van het schip, het handelsbedrijf Travicura, zwaar giftig afval aan bij het gemeentelijk verwerkingsbedrijf APS. Omdat dat te veel geld vroeg, besloten Travicura en de kapitein het afval weer aan boord te nemen. Uiteindelijk werd het in Ivoorkust gedumpt en dat zou aan tien mensen het leven hebben gekost en duizenden mensen werden ziek. Volgens justitie is het afvalwater in Nederland illegaal in- en uitgevoerd. Behalve Trafigura en de kapitein staan de gemeente Amsterdam en het verwerking.